Mark Hocker met het NOS-journaal. De explosie in een bus in Jeruzalem was toch het gevolg van een terroristische aanslag. Dat zeggen de burgemeester en de politie in de Israëlische stad. Eerder werd nog gezegd dat een lege bus in brand was gevlogen... en dat het vuur was overgeslagen op de bus met passagiers. Nu gaan de autoriteiten uit van een bomaanslag. Zeker 15 mensen raakten gewond, twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie onderzoekt nog hoe de aanslag is gepleegd. De vredesonderhandelingen over Syrië, die vorige week waren hervat, zijn opnieuw vastgelopen. Door het opgeleide geweld in het noorden van Syrië wil het onderhandelingscomité van de oppositie niet verder praten. De oppositie stuurde vandaag een opmerkelijk kleine delegatie naar VN-gezant de Mistura. Normaal zitten er ongeveer 15 vertegenwoordigers aan tafel, vandaag waren het er maar drie. Zij vertelden dat ze pas verder willen praten als de situatie in Noord-Syrië is verbeterd. Volgens de Mistura worden de onderhandelingen niet onderbroken. De VN-gezant wil informeel verder praten om zoals gepland vrijdag de balans te kunnen opmaken. In Mali worden sinds zaterdag drie medewerkers van het Rode Kruis vermist. Ze zijn waarschijnlijk ontvoerd door leden van Al-Qaeda. De drie waren onderweg in het noorden van Mali. Volgens een woordvoerder werden ze aangesproken door iemand op een motorfiets. Daarna is niets meer van hen gehoord. Het is niet bekendgemaakt welke nationaliteit de vermisten hebben. Tegen een man uit Soetermeer die vorig jaar zijn ex-vriendin doodstak... is 12 jaar gevangenisstraf geëist. Hij bracht de vrouw met 73 messteken om het leven, meldt Omroep West. De man wilde van zijn ex-vriendin weten waarom zij hem voor een ander had verlaten. In de slaapkamer ontstond een worsteling waarbij hij haar tientallen keren stak. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak. Het weer, vanuit het noordwesten meer bewolking en vanavond en vannacht lokaal kans op een bui.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 Het programma met heel veel filmmuziek en nog veel meer. Eerste uur, persiflagebands, de film Jungle Book, nieuwe film... Uh, eens even kijken wat we De hit van de maand natuurlijk. Westernmuziek. Ja, het belooft een hele mooie uitzending te worden. Persiflagebands, dat is leuk. De Ruttles, de Bonzo's, Dissiments Band. Ja, geen reclames deze keer. Maar wel natuurlijk de hit van de maand. En de hit van de maand april hebben we en dan hebben we het over Iron Sky van Paolo Nutini. Mooi muziekje. Het duurt wel zes minuten. Misschien dat ik hem iets inkort vandaag. Iron Sky, genieten. up and down the walls of a dream that cannot breathe in its harsh reality. I got no who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. genieten. Paolo Nutini van de CD Acoustic Love, CD 2015. Eh, prachtige muziek, eerlijke muziek, gemeende muziek. Eh, de vraag is of bij de volgende muzieksoorten dat ook zo is. Ik heb namelijk wat eh, persiflagebeentjes op een rij gezet. Ook, die ook in film zitten, want bijvoorbeeld de Monkeys, wel bekend. Ja, dat is een verhaaltje over een beentje uit Amerika. Een beetje een persiflagebeentje. titelmuziek ervan, om even in de sfeer te komen. Here we come, walking down the street. We get the funniest looks from everyone we meet. Hey, hey, we're the monkeys, and people say we monkey around. But we're too busy singing to put anybody down. We go where we want to, do what we like to do. We don't have time to get restless. There's always something new. Hey, hey, we're the monkeys. And people say we monkey around. But we're too busy singing to put anybody down. We're just trying to be friendly. Come and watch us sing and play. We're the young generation. And we've got something to say. Oh. time or anywhere. Just look over your shoulder. Guess who'll be standing there? Hey, hey, we're the monkeys. And people say we monkey around. But we're too busy singing to put anybody down. Ja, ik geloof bij de Monkeys dat een aantal partijen door anderen ingezongen zijn. Maar goed, dat, terzijde. terzijde. Dan kom ik toch ook bij een Nederlands bandje. Een band die eh, lang geleden bestaan heeft. En waar nog wel een stukje muziek op staat op, uit, uit de eh, bijgeleverde de soundtrack. Bij Toen was geluk heel gewoon. En dan heb ik het over de Dissiments Band, de show. Aardig nummer, Dissiments Band, de show. Komt-ie. about the music that you hear. the show, the show, you just like the show the glittering. everything about the music that you hear. The show, the show, Judy's like the show. The glittering, the number one, the one that stole the show. du muziek waar je vrolijk van wordt. Uh, en we luisteren natuurlijk naar... Gaan we eens even kijken wat er nog meer hebben staan. We hebben de, de Ruttles. De Ruttles is ook een weer een persiflage band, En uh, die waren ook nog wel bekend onder de naam de Prefab 4. Er zijn ook filmpjes van gemaakt. En dat is eigenlijk een parodie op de Beatles. De grote mannen daarin zijn natuurlijk uh, Neil Innes... Eh, en uh, Eric Idle. Ik ga er gewoon wat muziek uit draaien, want het, is, het zijn net de Beatles. Number one. band begon uh, zeg maar in een tv-programma eh, van Eric Idle. Dat heette Rutland Weekend Television. En werd vooral bekend door de namaakdocumentaire All You Need Is Cash in, uit 1978. En later The Ruttles 2 Can Buy Me Lunch. En die kwam uit 2002. Eh, nou, ze slaagden er perfect in om de Beatles sound te imiteren. Piggy in the Middle. Tot zover de Rattles. geweldige formatie. Echte persiflageband van de Beatles. Eh, met ja, Neil Innes en uh, Eric Idle. Nou, Eric eh, Idle kennen we allemaal natuurlijk van de Monty Python. En Always Look at the Bright Side. Dat is natuurlijk zijn bekendste. En dan, ja, dan kom ik bij een persiflageband waarvan ik groot fan ben. En er zijn ook allerlei grappige filmpjes van te zien op YouTube natuurlijk. En dat is de Bonzo Dog band. De Bonzo Dog Duda Band, zoals ze vroeger heette. En die hebben ooit één hit gehad. I'm the Urban Spaceman. Die laat ik nu horen. En die is, dacht ik, eh, geproduceerd door Paul McCartney. En onder een pseudoniem. Eens even kijken hoe dit ook alweer heette. Dat heette eh, Paul McCartney en Gus Dutchen, Dungeon. Die uh, produceerden dat onder de pseudoniem Apollo C. Vermouth. de Beatles waren trouwens fans van de Bonzo's. I'm the Urban Spaceman. Bentje En eh, eens even kijken wanneer ze daar precies actief waren. het is, ze zijn opgericht op een eh, kunstacademie in eh, Engeland. Vivian Stenthal en Rodney Slater. nou, wie speelde mee? Neil Innes, Rodney Slater, Sam Spoon, Roger Ruskin Spear, Vernon Dudley, Bohe Noel, Lex, Larry Smith, Bob Kerr. Nou, te veel om op te noemen. Ze hebben heel veel grappige muziekjes gemaakt. Onder andere Canyon of Your Mind. This is the B side of our platter, sports fans. And I'm singing just for you, covered in sequins. <laughs> in the canyons of your mind. I will wander through your brain to the ventricles of your heart. But my dear. I'm in love with you again. Cross the mountains of your choice. I will stick a Union Jack to the forest of your cheek. Oh through the holes in your string band. my darling in my cardboard colored dreams. Cardboard colored dreams. Once again, I hear your love, And I kiss, yes, I kiss your perfumed hair. But she's not there. The sweet essence of giraffe. Of giraffe. And each time I hear your name. my, how, how it hurts. He's in pain. In the wardrobe of my soul. Oh, my soul. In the section labeled shut. Combineerde elementen uit eh, de musical... Uh, eh, traditionele jazz, eh, psychedelische popmuziek... en ook een beetje surrealistische humor en avant-garde kunst. Dus het was, dat van alles door elkaar. Maar ze maakte er altijd een spektakel van. Ik zou zeker die filmpjes bekijken, want die zijn zeker de moeite waard. Ik draai er nog eentje, omdat het zo'n geweldig leuk nummer is. Dat nummertje Shirt uh, overhemden. En uh, daar gaan ze de straat op om mensen hun mening te vragen over shirt. En er wordt een solo gespeeld op zo'n boordje uit een overhemd. Daar zit zo'n eh, ja, zo'n plasticje in. Daar kan je mooie muziek op maken. Nummer shirt. Ik weet niet of het helemaal draait, maar een stukje in ieder geval. Enquête op straat. Hello. Well, that was the sound of Roger's Wah Wah Rabbits. You heard them eating endive there. That's very cheap at this time of the year. But now, here in Wilson Green, yes, it is a bit chilly, but no matter because here comes a gentleman and we're going to talk to him about shirts. Excuse me, sir, would you mind talking to us about shirts? Do what? About shirts. Shirts? Yes. I've got plenty of time. <laughs> Good grief. And here comes a lady with an enchanting little kangaroo. And I'm going to ask her something about shirts. No, I'm not, because she's given me rather a vulgar sign. Uh, <laughs> would you, excuse me, would you mind, we're talking about shirts. Huh? About shirts. Shirts? Yes, the problem of shirts. The kind of, um, you know, are they necessary? Shirts. There it is. Where it is? Yes. Where, where is shirts? I don't know. I don't know. Um, oh dear. Ah. Uh, there's a gentleman marching down here with a really determined stride. He looks a little cautious. He is hopping. Excuse me, sir, would you mind talking to me for a moment at all? We're... Well, um, what do you mean, Governor? What do you want to know? Well, we're talking about shirts about are they still necessary? Do you think? I mean, do you think they should stop making shirts? Oh no, not at all. A man's not not dressed unless he's got a nice shirt on, Governor, is he? Not really. What about the length of the shirt? Because the old ones used to be very long. Well, I'm all for the short shirt, the old types, old-fashioned, mate. You've got yeah. to be a bit modern these days, yes. Governor, ain't you? <laughs> Okay. Yeah. Well, you're certainly with it, anyway. Well, they are. You've got to be with it. Cool, that's the stuff. Yes. Right. Okay, well, thank you very much. Hello, bye-bye. Bye-bye. Well, I think we're going to have to leave it there, and I'm going to take you right away straight over to the Elscolt Olympia to watch the shirt event. I'll repeat that the shirt event. I'll repeat that the shirt event. I'll repeat that the shirt event. the Shutkin Express, please? Uh, yes, that'll be three weeks, dearie. Three weeks, but the sign outside says 59 minute cleaners. Uh, yes, that's just the name of the shop, love. We take just three weeks to do a shirt. Yes, that is if there's an R in the month, of course. Oh, Otherwise, but... it's four weeks. Uh, but your name does begin with a P, doesn't well, it? Well, no, actually, uh, well, of course it's... Well, that'll be five weeks then, except five if it's a leap year, it'll be a little... Blimey! Never even get... Shut, shirt. shut. Oh, well, I'm shaking my shirt all over the place, but it's been thrown right back in my face. New horizons in sound now as Roger plays a solo on the electric shirt collar. Ja, fantastische band. Eh, eh, ik denk dat een goede persiflageband in Nederland ook weer leuk zou zijn. Het waren de Bonzo's, de Bonzo Dog Band. En de eh, prachtige muziek. En je, je, ziet natuurlijk wel dat het een beetje een voorloper is van Monty Python. Zeker met dat soort enquêtetjes en in die wasseretten. Zijn we toen in de eerste echte film, zou ik maar zeggen. En dat is de film Jungle Book. Net uitgekomen vorige week. Zit grappige muziek in. Componist John Debney. Dit is een nummertje van hem. En dat heet, is de eh, eh, Jungle Run, de main, het, eh, de, de titelmuziek. CFM Cinema draaien natuurlijk altijd nieuwe filmmuziek ook. En dit is eh, echt een hele nieuwe 2016 gecomponeerd, muziek gecomponeerd door John Debney. En de film heet Jungle Book. Een bekende verhaal natuurlijk. Een Walt Disney film. Eh, Walt Disney film. Altijd aardige muziek. En, en, de hoofdrolspelers. Het is een, eh, een, een animatiefilm dacht ik. En de stemmen worden gebruikt van Bill Murray. Ben Kingsley. Idris Elba. En Scarlett Johansson. En Scarlett Johansson zingt het volgende nummer. En het klinkt niet onaardig. Trust in me. Gaan we doen. door Scarlett Johansson. En het is ook mooi. Dit is weer gecomponeerd door John Debney. Even kijken. De Rain Return. in deze film spelen heel wat bekende mensen mee. Onder andere Christopher Walken. En die zingt het volgende nummer, I Wanna Be Like You. Aardig nummer, klinkt ook nog aardig. just like the other men. I'm tired of monkeying around. Oh, ooby doo, I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you too. You'll see it's true. Someone like me can learn to be like someone like you. Now don't try to kid me, man, cub. I'll make a deal with you. I desire it is man's red fire to make my dream come true. Now give me the secret man cub. Come on, clue me what to do. Give me the power of man's red flower so I can be like you. Oh, ooby doo, I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you too. You'll see it's true. Someone like me can learn to be like someone like you. think it's ridiculous that me, a gigantopithecus, would ever dream I'd like to team with the likes of human cub. But together we'd have powers, all the jungle's treasures ours. I got desire, you got the fire, but the dream I dream takes two. So, ooh, I wanna be like you. I wanna use that flame just the same you can do. gigantopithecus like me could learn to do like you humans do. Can learn to be like someone like you. Can learn to be like someone like me. Ja, klonk een beetje jazzy. En dat doen we in de tweede uur ook. Wat jazz uit uh, films van uh, Clint Eastwood. Eh, onder andere Gran Torino en ja, noem maar meer. Eh, dit is ook aardig, de Bare Necessities. En dat wordt deze keer gezongen door Dr. John en de Nile Trippers voor de verandering. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about nog iets beter. Look for the bare necessities, the simple bare necessity. Get about your worries and your strife. I mean the bare necessity of Mother Nature's recipe that brings the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I wander. gewoon leuke muziek. Eh, de film Jungle Book, een Disney film. En er zit grappige muziek in. Overwegende muziek van eh, John Debney. Allemaal instrumentale nummers. Maar er zitten toch een aantal leuke zangnummertjes in. Vocale nummers. Onder andere Dr. John en de Naaltrippers. En hetzelfde nummer hier gezongen door Bill Murray. Nou, tot zover de eh, Jungle Book. De hoogste tijd voor de westerne muziek. Kwart voor tien geweest. En dan begin ik met de Alamo, Dimitri Toyonkin Alamo Overture. Overture. ZFM. En de volgende komt ook uit de Alamo. En dat is de Green Leaves of Summer. Heel bekend nummer natuurlijk. Maar hier in een eh, western. dat is een hele bekende componist, Maurice Jarre. En daar de titelmuziek uit El Condor. heel veel filmmuziek gecomponeerd. Onder andere deze El Condor titelmuziek. Uh, zijn we toe aan het laatste western deuntje van eh, het western kwartiertje. En dat is deze keer een melodie van Lawrence Rosenthal. The Buffalo Hunt. En dat komt uit de film The Return of a Man Called Horse. Ik dacht dat eh, Richard Harris daar de hoofdrol in speelde. Maar ik doe het uit mijn geheugen. Ik heb het niet opgezocht. aardige film. Mooie film. Mooie muziek. Ja, dan is het eerste uur alweer om. En dan kijk ik op het lijstje wat we op de tweede uur eh, mogen verwachten. We beginnen zo direct na de klok van tienen met Lorde. Uit de Hunting Games. Dan Dave Crushen, de Milagro Beanfield War. Ik zie Lenny Niehaus staan met hele mooie filmmuziek. Onder andere Diana Krall, Absolute Powers. Ik zie Gran Torino staan, de Clint Eastwood film even. Invictus, ook van uh, Eastwood. Uh, Dixian, een nieuwe film van Debbie Wiseman. Marco Beltrami, Gods of Egypt, Sex in the City en Summer of 42. Nou, dat belooft heel wat. Dus ik hoop dat je er zo direct ook weer bij bent. En ik ga afsluiten tot de klok van 10 met de Buffalo Hunt uit de Return of a Man Called Horse, Loudens Rosenthal. en zorg dat je erbij blijft. Want het zijn toch wel hele bijzondere producties die in twee uur aan bod komen. Ik zie daar echt uh, eh, zien. dat is een nieuwe tv-serie. En daar is de muziek van Debbie Wiseman. Nou, dat is even de allergrootste, vind ik. Marco Beltrami is natuurlijk ook niet te vergeten. En Gran Torino is toch een fenomenale film als je auto liefhebber bent. Dus ik zou zeggen, pak een koffie, een glas water of misschien wel een biertje.